met het NOS-journaal. Op de legerbasis Fort Hood in Texas is een man met een geweer gesignaleerd. Volgens nog onbevestigde berichten is er een dode gevallen en zijn 15 mensen gewond geraakt. Iedereen op de basis moet binnen blijven. Lokale media melden dat ook het nabijgelegen Central Texas College is gesloten. Dat wordt nu geëvacueerd. In 2009 vielen 13 doden en 32 gewonden toen een schutter het vuur opende in Fort Hood. De opperbevelhebber van de NAVO, Breedlove, zegt dat Rusland 40.000 militairen bij de grens met Oekraïne heeft. De Amerikaanse generaal zei in Nieuwsuur dat de Russische troepen in staat zijn om binnen 12 uur aan te vallen. Volgens hem staan er grond- en luchttroepen, veldhospitaals en voorraden. Het is onduidelijk of de Russische troepen daadwerkelijk bij de Oekraïnse grens staan. Volgens correspondent David-Jan Godfroy zijn er geen beelden van en hebben journalisten in het grensgebied ook geen troepen gezien. Premier Rutte is door de Tweede Kamer op de vingers getikt omdat hij op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen niet bij de afronding was van een debat. Dat blijkt uit een kopie van een brief van Kamervoorzitter van Miltenburg. Volgens de Kamer lijkt het erop dat Rutte die dag zijn campagneactiviteiten voor de VVD liet voorgaan. Het ging om de afronding van een debat over de EU-top later die week. Voetbal. In de eredivisie zijn vijf wedstrijden gespeeld. RKC Ajax 0-2, Heracles Feyenoord 1-2, Twente ADO Den Haag 1-1, Go Ahead Eagles NAC 2-1 en Utrecht Cambuur 1-0. In de Champions League heeft Real Madrid in de kwartfinale thuis met 3-0 gewonnen van Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain was met 3-1 thuis te sterk voor Chelsea. Dinsdag zijn de returns. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. Er kan mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 9.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 So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say. we go I know you feel it cause I mean what I felt so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Wait, wait, wait. I'm a big, big deal. A little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say. Say, say, say. say. and lose our minds.